Kees Groot met het NOS-journaal. Vandaag vertrekken er voor het eerst weer vliegtuigen vanaf de Brusselse luchthaven Zaventem. Het vliegverkeer lag stil sinds de aanslag van 22 maart. Het gaat vandaag nog maar om drie vluchten. Later zal de capaciteit van de luchthaven langzaam opgevoerd worden. Op Zaventem zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo scannen speciale camera's het verkeer naar het vliegveld. Auto's worden bij steekproef onderzocht. Passagiers worden al gecontroleerd voordat ze de vertrekhal binnengaan. De Britse antidopingautoriteit ontkent fouten te hebben gemaakt in de dopingzaak die de Sunday Times onthult. Undercoverjournalisten van de krant spraken met een arts die claimt 150 topsporters te hebben voorzien van doping. De krant schrijft dat de autoriteit twee jaar geleden al werd getipt. De Britse minister van Sport heeft een onderzoek gelast. De dopingautoriteit zegt dat er twee jaar geleden niet genoeg bewijs was om stappen te nemen tegen de arts. Daar kwam bij dat hij niet aangesloten is bij een sportorganisatie. De autoriteit had daardoor geen juridische mogelijkheden om onderzoek te doen naar de arts. De Amerikaanse luchtmacht heeft vrijdag 12 F-15 gevechtsvliegtuigen en 350 manschappen naar IJsland en Nederland gestuurd. Ze gaan patrouillemissies van de NAVO in Europa ondersteunen. Volgens CNN is het onderdeel van een grote militaire operatie die de VS in 2014 begon nadat Rusland de Krim had geannexeerd. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om een oefening waarvan er al meer zijn geweest. In Nederland worden de F-15's gestationeerd in Leeuwarden. Bezitters van oldtimers uit het hele land doen vandaag mee aan een protestrit door de Randstad. Ze zijn ontevreden over milieuzones in de grote steden. In zo'n milieuzone mogen alleen relatief schone auto's rijden. Zo willen de gemeenten de luchtkwaliteit verbeteren. Oudere auto's, zoals oldtimers, voldoen daar vaak niet aan de milieunormen. De protestrit start in Rotterdam en gaat via Utrecht en Amsterdam naar Den Haag. De oldtimers rijden daarbij niet door de milieuzones.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 For I remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes Four flames and love lives such a little while. I won't forget, and I won't be morgen luisteraars. Tien uur geweest, de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Auke Beuving. Ja, toen ik hier naartoe reed vanochtend merkte ik al dat het een eh, hele aangename temperatuur was. Een beetje vochtig, maar het zonnetje staat toch op doorkomen... en het belooft in ieder geval een mooie middag te worden. En jazz, daar gaat het over natuurlijk vanochtend. En ik heb hier wat moois uitgezocht. Eh, classical en smooth, van alles wat... Een paar 1-2'tjes, onder andere Misty... en eh, de nieuwe cd van Esmeralda Spalding... en Charles Lloyd en de Marvels. En wat Nederlands werk betreft komt in ieder geval aan bod... Katelijne van Otterlo en Maris Veres. U weet wel, die van Shocking Blue. Eh, ja, Carmen eh, McRae zong het al, I Remember April. En laten we hopen dat april voor jullie een maand moet zijn die je kan herinneren. Misschien een nieuwe liefde, misschien mooie herinneringen voor later. Een mooie nieuwe lente. En met het weer van vandaag is het misschien wel aardig om even aan zee te gaan lopen. The Shining Sea Cool Shader. de saxofoon van eh, Scott Hamilton. En op piano Hank Jones, eh, The Shining Sea, een LP. CD moet ik zeggen, 1981. Eh, tijd voor iets Nederlands. En ik kwam weer eens tegen een cd'tje van een zangeres. Katelijne van Otterlo, gehuwd met Bas van Otterlo. Uh, ja, uit Bas en zoon van Rogier van Otterlo, de bekende componist, arrangeur, nou doen we allemaal weer op. die heeft in 2008 een aardige cd gemaakt, The Color of Jazz. En daarvan het volgende nummer, Tenderly. We zitten toch een beetje in de zachte ochtendklanken. Tenderly Katelijne van Otterloo. forget. worden. Of bij, lekker te ontbijten natuurlijk. Katelijne van Otterlo. Eh, dan gaan we naar nog iets moois. En dat is eh, trio Johan Clement. En die heb ik eh, een cd'tje gemaakt samen met Ronnie Verbiest. Een accordeonist. En dat is een aardige cd geworden. Die ik wel eens vaker iets van gedraaid heb. En ik heb vandaag gekozen voor het nummer van... even kijken waar ik hem heb staan. Ronnie Verbiest. I don't know what love is. Ja, we zitten toch een beetje in de romantische doek. Op deze mooie zondagochtend. Daar komt hij. Ronnie Verbiest en trio Johan Clement. Don't Know What Love Is. Een speciale uitvoering, accordeon wordt niet Verbiest. Ik, ken, ja, ik denk heel veel jazzmuzikanten dit nummer gespeeld hebben. Maar het is volgens mij de enige uitvoering met het accordeon. Uh, en als ik dan uh, Johan Clement op de piano hoor... dan denk ik meteen... hé, hey, die heeft hier ooit in Zandvoort gespeeld... op zo'n eh, fijne zondagmiddag van jazz in Zandvoort. En die pianospeler, ja, die klanken doen me toch ook denken aan Cor Bakker. En Cor Bakker die staat op de rol voor Jazz in Zandvoort op 10 april. Volgende week zondag om half drie in de krocht. Entree 15 euro. En hij wordt vergezeld van Hans Oosterhuis op drums. En Erik Ineke natuurlijk die de bas gaat bespelen. Niet vergeten, 10 april zondag half drie. Uh, Bakker hier in Zandvoort met heel veel mooie jazzmuziek. En ja, wat Cor Bakker eigenlijk over de jazz had. Volgens mij had hij ooit eens een prijs geworden op het jazzgebied. Eens even kijken of ik dat zo gauw kan terugvinden. Ja, ik zie het alweer. Hij had een, de Gooise Jazz Award gewonnen in 2007. Want eh, eh, ja, eigenlijk eh, biedt de jazz hem de gelegenheid... om alle registers van zijn technisch kunnen open te trekken, zegt hij zelf. Nou, nou dat beloof wat voor zondag natuurlijk. 10 april, Korbakker, Jazz is antwoord. Nou, voor ons de hoogste tijd om eh, misschien iets meer aan het tempo te gaan doen. We zijn natuurlijk heel langzaam gestart op deze zondagochtend. Een beetje wakker worden, ontbijtje, krantje. Ja, even op kracht komen, zou ik maar zeggen, na zo'n inspannende zaterdagavond misschien. En dan is het mooi om iets van Herbie Hancock eh, te gaan draaien. En The Man I Love, Herbie Hancock. Een bijzondere cd. Is gemaakt in eh, 1998, Curse World... En hierop wordt hij geholpen door Joni Mitchell en Wayne Shorter. The Man I Love wordt natuurlijk gezongen door Joni Mitchell. Someday you'll come along the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. You'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, you'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. him on a built a little home meant for two, from which I'll never roam. Who would, would you? I tell the stars up above. Eh, Johnny Mitchell en eh, Herbie Hancock en Wayne Shorter. Niet te vergeten natuurlijk. En als ik het over Johnny Mitchell heb, dan vind ik het wel leuk om iets te draaien uit de 70 jaar van haar. ja, heet het nummer. En het is een mooi nummer. Eh, met uh, Jacco Pastorius op de... ja, die hoor je ook meespelen. De zogenaamde vetloze bas. a defector from the petty wars that shell sharp love away. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. passive coupling. So much could not be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed. I see something of myself in everyone. Just at this moment. floats of lace, waltzing on a ball. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. Listen, strains of many good men coming through the snow and the pine. the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We all come and go unknown, each so deep and superficial between the forceps and the stone. to finality, to eternity. And then I looked at myself here, chicken scratching for my Johnny Mitchell doet me een beetje denken aan de muziek op de nieuwe cd van Esmeralda Spalding. Die zal ik ook even laten horen, want dat, dat lijkt, heeft wel wat weg van elkaar. Dat is een cd die ze ja, onlangs heeft uitgebracht. Emily's D and Evolution, getiteld. Mooie cd. Is haar vijfde en eigenlijk eh, heel mooi album geworden. En volgens mij speelt zij ook op het Sea Jazz Festival in eh, juli, dacht ik. Zo uit mijn hoofd. En hier speelt ze ook de fretloze bas zelf. Het nummer wat ik wil laten horen is het nummer Judas. Daar komt hij. Esmeralda Spalding van haar nieuwe cd. Evolution. en eh, de laatste eh, cd van Esperanza Spalding. Ja, deze cd wordt omschreven als een uitzonderlijk rijke en avontuurlijke plaat. Nou, die kan je niet laten liggen natuurlijk. Esperanza Spalding. Dan kom ik bij een, een, een Amerikaans talent. Met de naam, een geweldige naam, Grace Kelly. Nou, ze heette toen ze geboren werd Grace Chung. Is volgens mij Koreaans. Is eh, muzikant, entertainer, songwriter, arrangeur. En heeft met heel veel bekende muzikanten samengewerkt heeft mooie muziek gemaakt. En eh, diverse eh, radio- en tv-shows gedaan. Eh, dit komt van haar cd Mood Change, een cd 2008. En dat is het nummer Tender Madness. Oh ja, hoe komt ze nou de naam Kelly? Want Grace Kelly kennen we natuurlijk allemaal. volgens mij is haar moeder in 1977 voor de tweede keer gehuwd met Robert Kelly. En toen heeft ze die naam aangenomen. Vandaar de naam Grace Kelly, Tender Madness, saxofoniste. lees net de eh, biografie van deze mevrouw, Grace Kelly. Dat is eigenlijk ongelooflijk. wat zevenjarig heeft ze haar eerste lied gemaakt. En als ik daarna gezien wat ze allemaal... is geboren in 1992. Als je ziet wat ze allemaal gedaan heeft, met wie ze allemaal gespeeld heeft... is eigenlijk ongelooflijk. Nou, dit klonk ook heel bijzonder natuurlijk. En dit was van de cd, zoals ik al zei. Ik moet even kijken. Mood Changes met Terry Lynn Carrington. Die kennen we ook wel natuurlijk. Eh, John Lockwood, eh, Adam Rogers en Hal Crook. Nou, ja, prachtige cd. Eh, ik had gezegd een paar 1-2'tjes en dat doe ik dan ook. The Man I Love heb ik gedraaid van Herbie Hancock. Maar dit is ook een hele fraaie uitvoering van eh, Art Pepper meet the Rhythm Section. The Man I Love, ik weet niet of ik hem helemaal draai. Maar in ieder geval een stukje, want het is totaal verschillend aan Herbie Hancock. Luister en geniet. <laughs> Thank van Herbie Hancock. Maar een fantastische uitvoering natuurlijk. Het grappige is dat, eh, zo zit het in mijn geheugen. Ik weet niet of het nog, ja, ik doe het aan mijn geheugen. Dit was dat eh, Art Pepper weer eens uit is gevangenis kwam. En eh, ja, hij had volgens mij een paar maanden weer in de bak gezeten. En toen hij thuis kwam, toen was zijn toenmalige vriendin ten, zeg maar een, iets geregeld met rhythm section. En hij had die koffer in geen maanden in zijn hand gehad. En, en had ook niks van tevoren tegen hem gezegd. En op het moment dat het aangebroken was, zei ze... Ja, dat, dat heb ik afgesproken, je kan daar en daar terecht. Toen is hij naartoe gegaan en toen hebben ze eigenlijk fantastisch samengespeeld. Een van de beste jazz-LP's ooit gemaakt. Maar ik ga hem toch afbreken, want ik heb nog meer voor de klok voor 11 uur op de rol staan. En dat is een eh, Canadese uh, jazzzangeres die, eh, die eraan zit te komen. Eh, Diana eh, Penton heet ze. Het is eigenlijk volgens mij een high school teacher. Overdag voor de klas. En s'avonds muziek maken. Zij is een grote ster aan het worden. Heeft diverse cd's gemaakt, diverse prijzen gewonnen. En zij heeft in 2015 een cd uitgebracht. I Believe in Little Things. Daar staat een grappig nummer op. Maar ze heeft, ik geloof, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stuk of 8, 7 cd's al uitgebracht. Dus deze mevrouw kan er wel wat van ook. Een leuke eh, andere klank. En het nummer Thing. Uh, Diana Penton. Eens even kijken waar ik het heb staan. de Penton. Kom ze, Thing. Na naar het eerste uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Beuving en ik kom zo direct weer bij terug met nog een uurtje jazz. Mooie muziek, een 1 tje van Misty. Uh, Silje Nergard heb ik op de uh, Don Byrus, The Four Freshmen, Chris Botti, Lo Tavano, Kenny Dorham, Steve Shure. Eigenlijk verder om op te noemen. Tot de klok van tien Uh, 11 moet ik wel weer zeggen.